De verkiezingen werden gewonnen door de christendemocratische AVP, die twaalf van de 21 zetels veroverde. Volgens premier Odobert is de nederlaag van zijn partij mede de schuld van de inmenging van Nederland. Hij doelde daarmee op de Nederlandse aankondiging dat er een onderzoek komt naar corruptie op het eiland. Twee gevangenen uit Guantanamo Bay op Cuba zijn naar Ierland gestuurd en een ander is naar Jemen gebracht. De Amerikanen houden nog meer dan 220 gevangenen vast in Guantanamo Bay. Gisteren werd bekend dat het gevangenenkamp op Cuba mogelijk later dichtgaat dan in januari volgend jaar zoals door president Obama was beloofd. Er zijn nog te veel juridische en logistieke problemen om tot sluiting te kunnen overgaan. Op de Filipijnen zijn bij overstromingen zeker 40 mensen omgekomen. Bijna 2000 mensen zijn geëvacueerd. Door de tropische storm Ketsana viel er in een paar uur net zoveel regen als normaal gesproken in een maand. In de hoofdstad Manila zitten duizenden mensen op het dak van hun huis. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit. In de eredivisie heeft AZ voor de derde keer op rij een nederlaag geleden. De ploeg van trainer Ronald Koeman verloor de uitwedstrijd tegen Utrecht met 3-0. RKC haalde de eerste punten van dit seizoen door een 4-1 overwinning op Roda JC. Koploper PSV versloeg thuis Willem II met 3-1 en FC Twente won met 2-1 van VVV. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder.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 Love like a baby. It's nothing to drive the girl them crazy. Woman in the world, oh Them amaze me sweets and a reason superlative sadie. Can't get them y'all they none of your baby. Y'all surround me, but them cannot chase me.